En ook in Raalte en Drachten zijn de boeren vertrokken. In Deventer kwam de ME eraan te pas. Indien hij geen gehoor aan zal u aangehouden worden en worden voertuigen in beslag genomen. Voordat u zich verwijderd. Zo kan in ieder de identiteit worden vastgesteld door collega's van de politie. Uiteindelijk vertrokken alle boeren daar rustig. De supermarkten zijn niet blij met de acties van gisteren en vandaag. Ze zeggen dat ze nu al tientallen miljoenen euro schade hebben opgelopen. Een jongen van 15 is gisteren opgepakt na het mishandelen van de conducteur. Tijdens een rit naar Lelystad werd hij betrapt op zwartrijden. Toen de conducteur zijn valse kaart in beslag nam, werd de jongen agressief. Andere reizigers moesten eraan te pas komen om de boel te sussen. Spelde ook 1-2. De jongen werd op het station aangehouden. NS heeft al gezegd dat hij sowieso voorlopig niet de trein in komt. En het nationale symbool van Frankrijk en in het bijzonder van Parijs, de Eiffeltoren, staat deze week in de belangstelling. Niet vanwege een leuke reden. Er zijn namelijk stukken uitgelekt over de staat van de Eiffeltoren. En die blijkt vol roest te zitten en moet grondig worden aangepakt. Maar correspondent Frank Renaud valt er niet meteen door van zijn stoel durven nog lopen. Ik geloof niet dat het zo'n veel vaart loopt hoor. Maar het is wel waar, er zijn vertrouwelijke rapporten uitgelekt. Maar ze zijn erg kritisch inderdaad. Hè. Er wordt ingeschreven dat het ijzer van de Eiffeltoren aan het verouderen is. Het schilderwerk, dat moet worden aangepast, zeggen die critici. En omdat over twee jaar de Olympische Spelen in Frankrijk zijn... moet de toren dan wel weer piekfijn in orde zijn. Op een deel van de toren worden nu alle verflagen weggehaald. Je moet je voorstellen, in dat 133-jarige bestaan... is die toren al tientallen keren overgeschilderd, van kleur ook veranderd. En de beheer Maatschappij zegt, wat blijkt nu, we hebben al dat verf eraf gehad. het ijzer is in prima staat. Het lijkt er dus op dat je de komende tijd nog steeds veilig de toren op kan. En dan het weer regelmatig zon, in het noorden kans op een bui.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 Ah, I, love the And the way the sunlight plays upon her hair. through the air. know she must be kind. in alle staten. Ik laat jou, je laat me. Wilde rozen. Het is niet waar ik of jij op hoopte. Wilde rozen. Maar als jij het bent, dan ga ik kopen. en dan ga ik op. regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Supermarktkoepel CBL rekent op een schade van tientallen miljoenen euro's... door de boerenblokkades van distributiecentra. Het aantal blokkades is teruggelopen... maar het zijn er volgens het CBL nog altijd veel te veel. Het kabinet wacht op de Tweede Kamer voor een verbod op homogenezing. In sommige religieuze kringen moeten homo's in therapie om hun geaardheid te veranderen. Het kabinet keurt die praktijken af. Om problemen in de elektriciteitsvoorziening aan te pakken... gaat netbeheerder Tennet 40 nieuwe hoogspanningstations bouwen. Vooral in Brabant en Limburg is nu capaciteit tekort... waardoor nieuwe bedrijven geen aansluiting kunnen krijgen. In totaal investeert Tennet 13 miljard euro in vernieuwingen.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 We love by Wednesday. And on Thursday Friday Saturday, we on Sunday. Break it down. Break it down. Since I met this special lady, ooh yeah, I can't get her off my mind. She's one of a kind. And I ain't about to deny it it's a special kind of thing with you. Monday, for a drink on Tuesday. We make love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chill on Sunday. Let this guy on Monday. Took her for a drink on Tuesday. We make love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chill on Sunday.